Mark Visser met het NOS-journaal. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom. Het gaat onder meer om de wijken Blauwkapel, de Vogelenbuurt en Tuindorp. Stroomuitval komt door een storing in een groot transformatorstation in Blauwkapel. Omdat de stroom moet worden omgeleid, kan het volgens netbeheerder Stedin nog een paar uur duren voordat de problemen zijn verholpen. Militair vliegtuig uit Litouwen en een Frans gevechtstoestel zijn boven het noorden van Litouwen met elkaar in botsing gekomen. Het Litouwse toestel stortte neer, maar de twee piloten wisten met een schietstoel het toestel uit te komen voordat het de grond raakte. Franse piloot kon veilig landen. Franse toestel is daar voor de NAVO, die patrouilleert boven de Baltische staten, omdat deze landen zelf niet genoeg capaciteit hebben voor de luchtverdediging. Een deel van de oppositie in de Tweede Kamer vindt dat Shell zijn activiteiten in Syrië moet opschorten. Volgens D66, SP en GroenLinks moet Shell zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Het concern is een van de belangrijkste internationale investeerders in Syrië. Het grootste deel van de Syrische olie wordt uitgevoerd naar de EU. Het bewind van de Syrische president Assad slaat al maanden protesten bloedig neer. Vanmiddag heeft de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken een gesprek met president-directeur Benschop van Shell Nederland. De EU praat al enige tijd over een boycott van olie uit Syrië. Nederlandse consumenten hebben veel hogere schulden bij bedrijven dan vorig jaar. De Nederlandse Vereniging van Incassosbureaus, de NVI, meldt dat de gemiddelde schuld bij een incassobureau op dit moment zo'n 1700 euro is. Vorig jaar stond het gemiddelde nog op ruim 1300 euro tweede kwartaal is de totale schuld toegenomen tot 6,1 miljard, een stijging van 8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.